Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister De Jager praat met de Nederlandse banken over steun aan Griekenland. Hij wil hen overhalen om hun aflopende Griekse obligaties te verlengen. Ook andere landen voeren zulke gesprekken met hun banken. In Nederland heeft ING de meeste Griekse obligaties. Een islamitische basisschool in Amersfoort roept een aantal leerlingen op het matje wegens wangedrag bij een rouwstoet, meldt het tv-programma Uitgesproken EO. Leerlingen juichten hard toen de rouwstoet eergisteren voorbij kwam en staken hun middelvinger op. De school kreeg daarna telefonische bedreigingen. Die komen mogelijk van mensen die het hinderen van de rouwstoet niet waardeerden. De politie houdt de omgeving in de gaten. Geert Wilders zegt dat hij na zijn vrijspraak weer wat meer vertrouwen heeft gekregen in de manier waarop in Nederland wordt rechtgesproken. Volgens de rechter is hij niet schuldig aan groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie van moslims. Niet alleen politici, alle Nederlanders moeten vrij uit kunnen zeggen wat ze willen, ook al vinden anderen dat beledigend, zei Wilders. Bij vier bomaanslagen in Bagdad zijn zeker 40 mensen omgekomen. Er zijn tientallen gewonden. Drie bommen gingen kort na elkaar af in een Sjiïtische wijk, onder meer bij een moskee en op een markt. Korte tijd later ontplofte elders in de stad een autobom bij een politiepost. De autoriteiten denken dat Al-Qaeda achter de aanslagen in Bagdad zit.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl farewell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 上的好。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 at the center of the fire There is cold there There are people living there They're unhappy each and every day But hell is not fashion So what you trying to say Everybody wants to sell what's already been sold Everybody wants to tell what's already been told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 said they'll never make that money back. Hey, Mr. Noise